Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Parijs zijn de aanslagen van twee weken geleden herdacht. De herdenkingsceremonie begon met muziek. Daarna werden de namen en leeftijden genoemd van de 130 doden. Hun foto's werden op een scherm vertoond. President Hollande was de enige spreker op de bijeenkomst. Hij zei dat Frankrijk het aan de slachtoffers verplicht is... de schuldigen van het bloedbad uit te roeien. Hij beloofde de gewonden de blijvende steun van het land. In België zijn gisteren tijdens huiszoekingen in Verviers en Overlay twee mensen gearresteerd, heeft het OM in Brussel bekendgemaakt. Eerder werd gezegd dat er geen arrestaties waren. Volgens het OM is een van de twee mogelijk betrokken geweest bij de aanslagen in Parijs. De ander zou zijn opgepakt om een getuigenis af te leggen. Meer wil justitie niet zeggen. Tegen een man uit Vlaardingen wordt vijf maanden cel geëist voor zijn aandeel in de rellen rond de wedstrijd AS Roma-Feyenoord begin dit jaar. De man is al twee keer eerder veroordeeld wegens openlijke geweldpleging. Verder eist het OM tegen hem en drie anderen taakstraffen van 100 tot 200 uur... Wegens openlijke geweldpleging en tegen twee, twee verdachten eist het OM drie maanden voorwaardelijk. De komende dagen staan veertig anderen terecht. De drie mannen die verantwoordelijk zijn voor de dood van de 12-jarige Danny Gubbels uit Breda... hebben in hoger beroep alle drie 20 jaar cel gekregen. Dat is aanzienlijk meer dan de straffen die de rechter had opgelegd, schrijft Omroep Brabant. Een van de mannen was zelfs vrijgesproken en twee verdachten waren veroordeeld tot 16 jaar cel. Danny Gubbels overleed vijf jaar geleden in een boomwagen in Breda. De wagen werd doorzeefd met kogels. De daders zouden een drugsconflict hebben gehad met Danny's vader. Het weer vanmiddag bewolkt bij zo'n 6 tot 9 graden. De zuidwestenwind neemt aan zee later toe tot hard. In de loop van de avond gaat het vanuit het westen regenen en harder waaien. Morgen overdag overwegend droog met wat zon. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad eh, vooral vertraging eh, op deze wegen. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam 12 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar het kost je toch nog 20 minuten extra. Andere kant op, dus eh, vanuit Breda naar Utrecht staat tussen Hank en Gorkum 7 kilometer. En dat kost ongeveer 5 minuten extra reistijd.